Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lukt alleenstaande starters steeds vaker een woning te kopen. Van alle mensen onder de 35 jaar die de afgelopen maanden hun eerste huis kochten... deden 4 op de 10 dat alleen. Dat blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur De Hypotheker. Starters die alleen kopen krijgen wel vaak financiële steun van hun ouders. Bijvoorbeeld in de vorm van een familiehypotheek. Dat is een lening binnen de familie. Ook kunnen ze in sommige gemeenten een starterslening krijgen bovenop de hypotheek. Verder proberen starters van het grotere aanbod... doordat beleggers hun verhuurwoningen verkopen. De Britse politie meldt dat er inmiddels drie mensen zijn opgepakt... na de aanval op een synagoge in Manchester. Ze worden onder meer verdacht van het voorbereiden van terroristische daden. De man die vanochtend inreed op mensen bij de synagoge... en daarna om zich heen begon te steken... is een 35-jarige Brit van Syrische afkomst. Hij werd door de politie doodgeschoten. Twee mensen kwamen bij de aanslag om het leven. Vier mensen liggen in het ziekenhuis. De man die verdacht wordt van het doodsteken van een meisje van 11 in Nieuwegein in februari... is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat maakte de rechtbank vandaag bekend. Het onderzoek in het Pieter Centrum blijkt dat de man aan ernstige psychoses leidt... en ook in een psychose zat toen hij het meisje tegenkwam. Ook had hij toen drugs gebruikt. Van de vier Nederlandse voetbalclubs die de afgelopen avond Europees in actie kwamen... heeft alleen Go Ahead Eagles gewonnen. De Deventenaren versloegen in Griekenland Panathinaikos met 2-1. Het was de eerste overwinning ooit van Go Ahead in een Europees hoofdtoernooi. Feyenoord verloor thuis met 0-2 van Aston Villa. AZ verloor op Cyprus met 4-0 van AEK Larnaca. En FC Utrecht verloor in Noorwegen met 1-0 van SK Bram. Het weer. De bewolking neemt toe. Het koelt vannacht af tot een graad of 8.